side. day bright. She makes a nightmare turn into the warmest night. You know, she makes trouble seem so soft. She can turn the hardship and she makes it so easy to cross. She brings life into the world over and over again. No man in the world could ever bear those things. She never let you know when she feels bad. and she smiles when she feels sad. And when you and when you feel blue, she knows her place right beside you. Ja, wat zullen we in de wereld betekenen zonder vrouw? Daarom dit prachtige lied van James Brown van lang geleden, Woman. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. En je merkt het. Ja, ik ben niet meegenomen naar Spanje. Misschien wel jammer vanwege het weer. Maar eh, ik ben hier weer vandaag om je oren te vertroetelen met prachtige muziek. Dus stay tuned. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZVL. Muziek van onder andere Lloyd. Hier in de show. Nog veel meer moois straks een mooi onderwerp. Maar eerst Dus Lloyd en Elke Stap. Kom je net bij Zitveel. Goedemorgen, wees welkom. this is Christmas. And what have we done? Another year older, and a new one just begun. And so this is Christmas. Yeah, I hope you have fun. The near and the dear the old and the young. a there Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas. For the weekend, the strong rich and the poor ones. The road is so long. And so happy Christmas for black and for white, for the yellow and red ones. Let's stop on. and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas. And what have we done? Another year older, a new one just begun so happy Christmas. We hope you have fun. The near the near and the dear ones. Yeah, the old and the young. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. De goedheiligman heeft zijn hakken nog niet gelicht of de kerst komt eraan. Met natuurlijk bijpassende kerstmuziek en de kerstsfeer hier bij ZVL. Neil Diamond, daarom hier een show Happy Christmas, War is Over en voor Lloyd. Ach, wat een prachtig, ja, toch wel redelijk recent nummer. Jorde van hem elke stap. Straks over een kwartier ongeveer gaan we praten met Lianne Groeneveld. Zij is vergroenster, ze is tuinontwerper en eh, beplantingsadviseur. Beplantingsadviseur, wat is dat? Nou, jij gaat het straks allemaal horen. Nou, onder andere deze mooie van George Michael. Het heet de the Pain. understand the simplest sound with four letters. Whatever it was, I'm over it now. And every day it gets better, it gets better. Na de genezing van de pijn van George Michael hoorde je toch maar even mooi Sandra van Nieuwland. Daar hebben we een hele tijd niks meer van gehoord helaas. Prachtig nummer 2012 hier in de show. Hier bij de zondagmorgen van ZVL. You're the New Age. Zoals ik al zei, straks gaan we praten over eh, Groene Vingers van Lianne Groeneveld. Wat een prachtige naam bij zo'n eh, functie. Hè? Dat is op zich wel weer grappig. Maar dat komt er zo meteen aan. Hè? Nog even geduld. ZVL. Joan Osborne. Nee, niet van de Sherry. Want dan zou ze heel anders klinken, denk ik, na een flesje. One of Us. Het is toch zondag en dan eh, mag een gospel natuurlijk niet ontbreken Hierbij bij veel Dus vandaar deze One of Us. En voor Herman Hermits om in de kerstbellen stemming te komen met East West. Tijd voor ons eerste ontwerp in de show. Terwijl wij hier aan de speculaasbrokken zijn die overgebleven zijn van, van de week. Mijn collega Tera Cox. Wat is het ideale moment om de tuin aan te pakken? Dat vraag ik aan Lianne Groeneveld. Welkom Lianne. Dankjewel. Lianne, ehm, jouw werk heeft alles te maken met tuin hè? Klopt, inderdaad. Ja, ik ben eh, ecologisch tuinontwerper. En dat betekent dat ik in mijn eh, werk vooral met tuinen en planten bezig ben. En dat op zo'n natuurlijk mogelijke manier eh, probeer toe te passen. Wat is het ideale moment om je tuin aan te pakken? Nu. En dat zeg ik eigenlijk omdat, ongeacht wanneer je die vraag stelt, ehm, het altijd even duurt voordat het ook af is. Er zitten een heleboel stappen tussen van ik wil nu die tuin aanpakken totdat jouw droomtuin er ook is. Dus daarom wacht niet te lang. Want Allereerst moet je eigenlijk een plan hebben. Dat maak je of zelf of je huurt daarvoor iemand in. Eh, zo word ik bijvoorbeeld wel eens ingehuurd voor een, eh, een tuinontwerp. Of als je alleen de beplanting wil aanpassen, eh, een beplantingsplan. Maar je kan dat natuurlijk ook zelf doen. In ieder geval wil je eerst weten wat je gaat doen. En pas als je dat hebt afgerond, dan ben je misschien alweer een paar weken verder. Dan kun je iemand inhuren om dat ook uit te voeren, om aan te leggen. Een hovenier bijvoorbeeld. En hoveniers zitten in het voorjaar heel vol. Want iedereen denkt bij de eerste zonnestralen in het voorjaar aan de tuin. Oh, ik wil lekker buiten zitten, maar mijn tuin is niet naar mijn zin. Ja, en dat is dus echt het moment eh, dat je eigenlijk al te laat bent. Eh, jij maakt dan een ontwerp, ik neem aan in, ehm, in, in overleg met de klant. Ja, klopt. klopt. Wat ik doe als ik eh, een, tuinontwerp maak, is dat ik dan eerst langskom bij die mensen. Ik wil die tuin sowieso zien en voelen, ervaren. Hoe is dat met omgevingsgeluid, sfeer? En wat is de wens van die mensen? Wat voor bloemkleuren vinden ze mooi? Ehm, willen ze een ja, pergola, een overkapping? Zijn er kinderen om rekening mee te houden? En dan pas ga ik aan de slag. En maak ik eerst een concept wat ik aan die mensen laat zien. En daarna, dan zijn we alweer een paar weken verder, maak ik dat definitief en maak daar ook een beplantingsplan bij. dus daar gaan best wel een paar weken overheen voordat zoiets is afgerond. En juist het leuke is om ook winterbloeiers in je tuin, ja, want die bestaan, winterbloeiers in je tuin te gebruiken. Eh, planten die in de winter ook mooi zijn. Eh, misschien zijn ze wintergroen, maar misschien hebben ze een, een, een silhouet. Ja, echt van alles is mogelijk. Ja. Dus dat draag jij wel aan, al die ideetjes die, eh, waar zij niet opkomen. Als je ja, ja, en ik denk wat bij mij ook wel echt heel erg meespeelt, is dieren die in de omgeving rond vliegen, zoomen, kruipen, die daar voorkomen en het moeilijk hebben, die help ik ook met planten. Kan je een voorbeeldje geven? Nou, bijvoorbeeld ehm, bij ons vliegt het oranje tipje. En dat is een vlinder, die is wit met oranje spikkeltjes. En die vliegt heel graag op de pinksterbloem. Maar ja, dat is een hele onbekende bloem. Het is ook niet... gewoon de veldbloem, de pinksterbloem? Ja, ja, misschien ken je wel. Hij is roze. Het is best echt een mooie bloem. Lila ook vaak? Ja, precies. Ja, roze lila, net hoe je de kleur noemt. ja. ja. En ehm, ja, prachtige bloem, maar niemand kent hem. En ontzettend leuk om in je grasveld toe te passen. Om er een paar zo in je gazon eh, te doen, die zaait zichzelf uit. Ja, heel mooi. En als die nou bij jou in de buurt vliegt, ja, hoe leuk is het dan om die vlinder te helpen? Ja, dat is een voorbeeldje, ja. Mooi, mooi. ik, maar ik hoop maar dat je ze een beetje op het, op het goede plan zet, zal ik maar zeggen. Want niet iedereen is zo creatief. Eh, wat is de meest, of de, ja, de meest gemaakte fout als mensen zelf een tuin aanleggen? Um, ja, sowieso komen de planten als laatste. En, en wat ik wel heel vaak zie is dat eh, wintergroen zo'n grote wens is aan wintergroene planten dat dat wel een beetje saai wordt. En ehm, ja, als jij winter. Een plant kan niet op alle vlakken uitblinken. Dus als je een wintergroene plant hebt, dan is die waarschijnlijk minder lang aan het bloeien of niet aan het bloeien of minder interessant in een ander seizoen. Eh, combineer. Combineer en mix. En als je van allerlei verschillende planten eh, gebruikt, dan zit je altijd wel goed in elk seizoen. Moet je ook een beetje toekomstgericht denken? Want ik hoor toch wel van veel mensen die achteraf gezien veel te grote bomen in hun tuin hebben. Niet, niet over nagedacht. In het begin waren ze leuk, maar ja metershoge bomen in een woonwijk is toch soms een probleem. Ik zeg altijd, als je echt naar het tuincentrum gaat, kijk allereerst of die plant op jouw grondsoort kan. Dat staat heel vaak niet op het kaartje, dus Google. En twee, kijk hoe hoog die wordt. Dat staat er meestal wel op, maar kijk ook echt naar die grootste maat die erop staat. Dat kan die worden. En dat is niet het eerste jaar, maar dat is wel na een aantal jaar. Dus hou er rekening mee. Want als jij een veel te grote boom of struik koopt, ja, dan moet je te hard snoeien. Nou, je zit vol eh, wijze raad, merk ik al. Dank je wel daarvoor, Lianne Groeneveld. <laughs> voor al je wijze tips. Dank je wel, Lianne Groeneveld. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. to students only cry. Something deep down in my soul said. van die zen-momentjes hier bij ZVL. Jawel. Toch? Check and check. I'd rather go blind. En eh, Keith Marshall. Een zee van tranen hoorde je in Only Crying hier bij ZVL. Dus de tijd schiet lekker op. En eh, we hebben nog eh, heel veel mooie muziek in de aanbieding. Straks in het tweede uur de reportage van Jeroen van Gent. Want die ging zoals gebruikelijk de straat weer op met eh, zijn blauwe microfoon. En vroeg u het hemd van het lijf. En wat hij vroeg, dat hoor je straks hier in de show. Maar eerst nog heel veel lekkere muziek van onder andere John Mayer.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 Laughter in the Rain. En voor John Mayer natuurlijk met Shadow Days. Lekkere muziek hier bij ZVL. Ehm, en het eerste uur is alweer bijna voorbij. Straks, in het tweede uur gaan we iets meer tempo maken. Want we denken dan, goh, je bent eh, toch al een beetje wakker. Of kom je nog maar net uit je bed te rollen. Dat zou zomaar kunnen op deze zondagmorgen hoor. En eh, ja, dan is die easy listening muziek wel lekker. Nou ja, straks toch iets meer tempo. Maar eerst nog iets moois. Och, oude meuk van de mama's en de papa's. Meuk, zei ik al. Van de mama's en de papa's. Hier bij ZVL. En dedicated to the one I love. En ja, je hoort ze nog. The Spice Girls en Too Much. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van ZVL. Ik ga even pauzeren. Een paar minuutjes maar. Daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Beetje meer tempo en een reportage van Jeroen van Gent. Dus, zoals ik al aankondigde. Goed, op besluit van dit uur. Nou, een beetje tuttig liedje zou je kunnen zeggen. Hoewel, een kerstliedje dat we allemaal kunnen meezingen van kinds af aan. Martine Bijl, natuurlijk. Luister mee naar de herdertjes lagen bij nachten. En daarna nog wat violen en dan eh, het nieuws en het weer. En dan ben ik weer bij terug. Tot zo. стран.